1 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Van der Steur over het zoekgeraakte bonnetje van de tevendeal. Steeds meer Kamerleden krijgen het gevoel dat er sprake is geweest van een doofpot bij de schikking tussen oud-staatssecretaris Steven, als officier van justitie, en drugscrimineel Kees H. Volgens Nieuwsuur is de zoekactie naar het bonnetje bewust stilgelegd. ICT-medewerkers van de overheid hadden in 2014 het rekeningafschrift van de TV-deal bijna gevonden, maar moesten het zoeken van hogerhand staken. De minister van de Steur heeft de commissie Oosting gevraagd het onderzoek naar de TV-deal te heropenen. Museum Arnhem gaat uitbreiden en verbouwen. Daarvoor krijgt het Museum voor Moderne Kunst ruim 11 miljoen euro van de gemeente. Het monumentale pand wordt gerestaureerd en krijgt onder meer een grote ondergrondse tentoonstellingsruimte en een nieuwe entree. Het museum wil groeien van 75.000 naar 100.000 bezoekers per jaar. In een psychiatrisch centrum in België heeft een man zeven mensen verwond met een mes. Vier van hen zijn in levensgevaar. Onder de zeven slachtoffers zijn zes personeelsleden van de instelling in Schaarbeek. Volgens de WRT is de vermoedelijke dader een patiënt die de instelling mocht verlaten. Hij keerde terug met een mes, zijn motief is nog onduidelijk. Louis van Gaal heeft zijn ontslag aangeboden bij Manchester United... na de zesde nederlaag in de competitie van afgelopen weekend, meldt The Guardian. Volgens de Engelse krant heeft Van Gaal dinsdag een gesprek met vicevoorzitter Woodward... om zijn toekomst bij de club te bespreken. United verloor zaterdag thuis met 1-0 van Southampton. Supporters uiten hun onvrede over de coach met luidkeels boegeroep. Op de persconferentie na afloop zei Van Gaal, de fans hebben gelijk. Het weer bewolkt en aan zee kan het hard waaien.